overstromingen in Brazilië is opgelopen tot boven de 470. Dat zal nog stijgen, want er zijn veel vermisten. In de zwaarst getroffen regio, ten noorden van Rio de Janeiro... zijn hele gezinnen onder de modder begraven. De nieuwe Braziliaanse president Rousseff legt een deel van de schuld bij de Brazilianen zelf...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 En van 1962 tot 1989 leidde hij het bedrijf en zorgde hij ervoor dat Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. Albert was de broer van Gerrit-Jan Heijn, die in 1987 werd ontvoerd en vermoord. Albert Heijn is 83 jaar geworden. Het dodental van de overstromingen in Brazilië is opgelopen tot boven de 500. Dat aantal zal nog verder stijgen, want er zijn veel vermisten. In de zwaarst getroffen regio ten noorden van Rio de Janeiro zijn hele gezinnen onder de modder begraven. De nieuwe Braziliaanse president Rousseff legt een deel van de schuld bij de Brazilianen zelf, die veelal bouwen in risicogebieden. Inwoners van Itteren en Borgharen krijgen het advies om hun auto naar een hoger gelegen parkeerplaats te brengen. De toegangswegen naar de dorpen bij Maastricht dreigen opnieuw onder water te lopen. Door de regenval in België stijgt het waterpeil van de Maas. Naar verwachting zal het water niet hoger komen te staan dan afgelopen weekend. Ook de rivier de Roer tussen Vlodrop en Roermond stijgt. Daardoor zijn een paar lokale wegen afgesloten. Op de afsluitdijk bij zand is een auto het water ingereden. De bestuurder